uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De afspraken met Turkije over de vluchtelingencrisis mogen van premier Rutte niet leiden tot concessies aan Turkije op het gebied van de Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid van meningsuiting. Rutte zei dat na aanleiding van de oproep van het Turkse consulaat in Rotterdam aan Turken in Nederland om beledigingen van president Erdogan te melden. Volgens Rutte is het onzin om te denken dat Erdogan Nederland in de tang heeft vanwege de vluchtelingendeal. De Turken hebben de oproep inmiddels afgezwakt. Rutte zei na de ministerraad dat het nu afwachten is of zich dit nog een keer herhaalt. De vluchtelingenstroom van Turkije naar Griekenland neemt weer toe. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat de afgelopen drie dagen zo'n 150 mensen per dag de oversteek hebben gemaakt. Dat is meer dan in de weken daarvoor. Door de afspraken met Turkije was het aantal vluchtelingen juist gedaald tot minder dan 100 per dag. Waardoor het aantal nu weer toeneemt is onduidelijk. Volgens de migratieorganisatie kan het aan het weer liggen, maar het kan ook zijn dat smokkelaars creatiever worden. Kim Polling heeft zich op DK Judo in Rusland eenvoudig geplaatst voor de halve finales in de klasse tot 70 kilogram. Annika van Emden en Jules Fransen treffen elkaar in de herkansingen en zij strijden dan om het brons in de klasse tot 63 kilo. Bij de mannen maken Frank de Wit en Sam van het Westende nog kans op een bronzen medaille. Een van de mannen die zich in maart opbliezen op het vliegveld Zaventem... is in Syrië sipier geweest voor IS, meldt persbureau AFP. Volgens vier Franse journalisten die in 2013 ontvoerd werden in Syrië... was een van hun bewakers Najim Laghaoui. Volgens het Belgische OM is Laghaoui in februari 2013 naar Syrië gereisd... om daarvoor IS te vechten. Hij dook pas in september 2015 weer op... toen hij onder een valse naam de grens tussen Hongarije en Oostenrijk passeerde. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag in het zuiden soms wat lichte regen. Het is 11 tot 14 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden en oosten buien. En het wordt dan 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag de files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopend Diemen 9 kilometer. A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knopend Oude 9 kilometer na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Raasdorp en Knopend Velsen 6 kilometer. Er staat een, auto, een kapotte auto op de rechte rijstrook.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 We hebben al iets meer dan de helft gedaan. Welke plaat we hebben gehad, We ik straks een kleine resume overgeven. En rond de klok van half vijf natuurlijk de Nederlandse top 40 in vogelvlucht behandelen. En rond de klok van kwart voor gaan we kijken hoe de top 3 van deze week eruit ziet. En ik kan je verklappen, hij is anders als vorige week. Hey, kleine mee, eh, heb je nog eh, van mij te goed? We beginnen op nummer 30, dat is eh, Willy William met Ego. Op 29 staat de Chainsmokers featuring Diane met Don't Let Me Down. Op 28 Fleur East met Sex. Blijven zitten op 27 is Ellen Walker met Vaded. Nummer 26 is ook blijven zitten X Ambassadors met Renegades. 25 in handen van Rochelle met All Night Long. 24, 5 weken pas in de lijst Z samen met Aloe Black met Candyman. Eentje die eh, vier plaatsen gezakt is in de 16e week. En heb ik het over Haven met Finding Out More op 23. Op 22 Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En op 21 ook 16 weken lang in de lijst Haley Steinfeld met Love Myself. 20 dan is in handen van Birdie. Keeping Your Head Up. En op 19 vinden we Coldplay Adventure of a Lifetime. 24 weken lang in de lijst en ook een eh, oude nummer 1 hit. Op nummer 18 vinden we Aluna George featuring Popka met I'm In Control. Op nummer 17 eh, dan Coldplay met Heim voor The Weekend. 24 weken lang alweer eh, in de lijst. En het is de ene na langst genoteerde samen met eh, Adventure of a Lifetime die in de lijst staat. En de hoogste notering voor hem voor de weekend was nummer 6.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 En Wij gaan luisteren naar de nummer 14. Ariana Grande is dit. Met haar eh, single Dangerous Woman. Ondertussen zes weken in de lijst. Vier plaatsen gezakt eh, deze week. Van 10 naar 14. Dit is Ariana Grande. Don't need permission.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 Deze week op 12, eh, net zoals vorige week, is dit eh, Ellie Golding met Something in the Way You Move. Tussen Ariana Grande en Ellie Golding zit nog 99 eh, Souls samen Disney Child met The Girl Is Mine op 13. Voor het gemak slaan we de nummer 11 ook even over. dat is Sean ehm, Shawn Mendes met Stitches. En wij gaan snel door met de nummer 10. De Euro Breakdown. En de nummer 10 is in handen van Charlie Poet met oh, het prachtige One Call Away. a man got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. deze week. En ook meteen 10 eh, logische wijze staat pas eh, drie weken helaas. de hoogste noteringen van deze beste man. Snel verder eh, met de top 10 en dat doen we met nummer 9. Maurice Mulder. En op nummer 9 vinden we Dap samen met uh, Tante Leon. Met hun uh, track... Uh, Angel, ja ik moest even kijken. Vijf weken in de lijst nu van 14 naar 9 gekomen deze week. Daps heb ik het over met Dante Leon met Angel. Hier op CFM's antwoord tijdens de Euro Breakdown. Tot vijf uur zijn we er. find an angel from outer space. We feel the same about a lot of things. She wouldn't change for the Milky Way. Her love is so new age. She's got a flicker in her eye, make you feel alive. I wake up, I cross my heart, and girl, I hope to fly. Like every day. space. Oh, yeah. We feel the same about a lot of things. Oh, yeah. She wouldn't change for the Milky Way. Oh, no. love is so new age. She's a woman, yeah. I'm wondering if there's more to find. I got a rocket in my pocket, let's explore the sky. this day is done. to met Ocean Drive. Twee plaatsen gestegen in een eh, vijftiende week. Ze zijn ooit nog een keer eh, één plaatsje hoger geweest. Misschien gaan ze daar wel weer naartoe. Omdat nou eh, natuurlijk ook weer de zomer aan het opkruipen is. Afgelopen dagen is het prachtig weer geweest hier in het Zandvoortse. Als je kijkt op cfm-live.nl dan kan je het aan mijn armen, en aan mijn hoofd wel zien. Want die, een kreeft is hier jaloers op. Sterk zonnetje. Hey, voor Doek de mond hoorde ik Xavier Rudd met Follow the Sun op nummer 8. is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Jeroen Nieuwenhuizen en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, de collega's van eh, Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik eh, heb alvast de lijst eh, weten te bemachtigen zoals iedereen kan. Maar dat moet je niet hardop vertellen, want straks wil Tim hem ook hebben ik ga even in vogelvlucht een eh, beetje doornemen. Het Songfestival nummer van Douwebop. Die is vier plaatsen gezakt in de zesde week van 36 naar 40. Slowdown is dat. Nieuw binnengekomen op 38 is Megan Trainer met No. Walking on Cars eh, van... Uh, speeding Cars van Walking on Cars, moet wel goed om zeggen, staat op 36. En nieuw binnengekomen is de nieuwe single van onze enige echte Maan met Ride It. Uh, Rochelle All Night Long staat op 32. James Chainsmokers met Roasters op 28. En Adele met When We Were Young staat al 14 weken in de lijst en deze week op 27. Ook nieuw binnengekomen is eh, de nummer 25. Drake featuring Wizkid en Kyla met One Dance. G-Eazy Bibber staat eh, op nummer 23 met Me, Myself and I. En Marco Borsato samen met Matt Simons, eh, Bring Me To The Water. Ofwel, Breng Me Naar Het Water staat op 22. Op 19 dan Lucas Graham met Seven Years. Op 16 vinden we dus Jay Sean samen met Sean Paul met Make My Love Go. Nou gaan we kijken naar de nummer de 10, de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we daar DNC met Cake by the Ocean, 7 weken in de lijst. Deze week 1 plaatsje gestegen. Wie ook een plaatsje is gestegen is eh, Five samen met Everjack met Hey van 10 naar nummer 9. Blijven zitten is 21 eh, Pilots met Stressed Out op nummer 8. Cheap Thrills uh, van uh, Sia en Jean-Paul staat op nummer 7. En op nummer 6 vinden we dan Jonas Bloom met Fast Car. niet Jonas Parson, Tim. Ah. Op nummer 4 vinden we Ellen Walker met Faded. Oh, ik heb 5 overgeslagen. Dat was Be The One van uh, Dua Lipa. Op 3 dan Mike Posner. I Took A Pill in Ibiza. vorige week nog op nummer 1. Vorige week nog op nummer 4. Deze week op nummer 2 is Cheat Code samen met Crisscross Cross Amsterdam met de nummer 6. En op nummer 1, vorige week nog op nummer 2, is Fifth Harmony samen met Ty Dolla Sign, Work From Home.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 Once I was seven years old. Hey, we gaan de nummer 5 eh, voor je draaien. Vorige week nog op eh, een mooie tweede positie. En aan eh, de hoogste notering ook een tweede positie. En dat is Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza.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 Mike Posner is dit op eh, nummer 5 deze week in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Met I Took Up in in Ibiza. Zo direct om 5 uur is Zandvoort draait door met niemand minder dan Hans Wassenaar. En dat terwijl hij op vakantie is, ik vind het knap. Maar hij doet het gewoon vanaf zijn vakantielocatie de nummer 4 dan eh, deze week is in handen van eh, Dua Lipa. Met Be The One. Vorige week nog op nummer 6.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 Het zal je niet opgaan zijn natuurlijk dat ehm, niemand minder dan Prins is overleden. En Mariah Carey heeft donderdagavond tijdens haar concert in Parijs een eerbetoon gebracht aan Prins. De 46-jarige zangeres onderbrak haar eh, geplande speellijst. Het is dus een eh, erg trieste dag, maar we herinneren het leven van eh, iemand die voor altijd gekoesterd zal worden, zegt ze. Hij was ook een vriend van mij en wist me er op momenten dat ik iemand nodig had doorheen te slepen. Nou, voor wie hem nooit heeft mogen ontmoeten. Hij was een geweldig persoon en ik weet zeker dat zijn muziek iedere persoon hier heeft geraakt. Laten we alsjeblieft een moment stil zijn voor Prince. Nou, daarna droeg ze One Sweet Day haar samenwerking met uh, eh, Boys to Men uit 1995 eh, aan hem op. Het was geen geheim dat eh, Prins een enorme fan was van Mariah. En de zangeres noemt ook Prins een vriend. Nou, kort na het bekend worden van het overlijden schreef ze op Twitter... Genie Legend, Genie Legende, het is al vertaald hier. Inspiratie, vriend, de wereld zal je missen. Ik kom hier nooit overheen. op 23 april doet de Mariah Carey die Amsterdamse Ziggo Dome aan met haar Sweet Sweet Fantasy Tour. Gisteravond eh, in de HMA was er ook weer een... Eh, nou, niet weer, was er ook een eh, eerbetoon aan niemand minder dan Prins. Nou, genoeg over uh, Prins zo direct. Tussen 7 en 9 hoor je nog veel meer erover. Wij gaan luisteren naar de top 3 van vorige week. En dan gaan we beginnen aan onze top 3. Nummer 3. Nummer 2.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 strashed Out uh, van 21 Pilots. Toch knap nou, hoor, pas drie weken lang in de lijst. Vorige week uh, al op een vierde uh, positie en nou al in de top 3. Er zijn hoop platen die het niet nadoen. Even gaan naar nummer 2 draaien. Die is in de achtste week weer een plaatsje gestegen. En die heeft ooit de nummer 1 gezien. En dat was nog niet eens zo lang geleden. Dit is DNC met Cake by the Ocean.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 DNC met Cake by the Ocean, de nummer 2 van deze week. Vorige week nog op 3. Een paar weken geleden op eh, nummer 1. En wie weet eh, kruipt deze plaat binnenkort wel weer eh, voor de tweede keer naar nummer 1 toe. Al heb ik dat nog niet vaak meegemaakt. Maar je weet het niet, het kan allemaal gebeuren. Hey, de nummer 1 dan van deze week. Dat is een plaat die 10 weken lang in de lijst staat. En ondertussen al eh, drie weken lang op nummer 1.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 En nu alweer drie weken achtervolgens op nummer 1. 26 jaar gang, aflevering 17 van 22 april 2016 zit er weer op. Deze week hadden we 18 stijgers, 9 blijven, 12 dalers en één nieuwe binnenkomen. We zeiden gedag tegen Jamie Lawson met Wasn't Expecting That na 28 weken. En we zeiden hallo tegen Megan Trainer met No. Bedankt voor het luisteren deze week weer. Volgende week zijn we er gewoon weer bij op vrijdag tussen 3 en 5. En mocht je deze uitzending nou net gemist hebben, morgen tussen 7 en 9 op zaterdag dus, wordt die gewoon herhaald.